Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het midwesten van de Verenigde Staten hebben hevige regenbuien voor flinke chaos en overstromingen gezorgd. Daarbij kwamen zeker drie mensen om en moesten minstens 2000 mensen vluchten. Vooral de staten Oklahoma en Texas werden getroffen. Het slechte weer ging gepaard met tornado's die daken van huizen rukten. Er is een avondklok ingesteld en mensen wordt gevraagd weg te blijven uit het gebied omdat er meer regen wordt verwacht. De Poolse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatief Duda. Zijn tegenstander, de huidige Poolse president Komorowski, gaf gisteravond zijn nederlaag toe en feliciteerde Duda met zijn zegen. Volgens exit polls kreeg Duda 53% van de stemmen tegen 47% voor Komorowski. Duda zit in het Europees parlement voor de partij Recht en Rechtvaardigheid. In Spanje is bij de regio- en gemeenteraadsverkiezingen de Partido Popular van premier Rajoy ondanks stemmenverlies de grootste gebleven. De partij verliest wel overal de absolute meerderheid en in enkele grote steden raakt de partij de burgemeesterspost kwijt. Tweede werd de sociaal-democratische PSOE. De radicaal linkse beweging Podemos was niet overal verkiesbaar, maar werd in enkele regio's derde. In Rotterdam heeft de douane in een container met cacaobonen twee sporttassen met cocaïne gevonden. Het ging in totaal om 65 kilo met een straatwaarde van ruim 2,2 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd. De cocaïne was verdeeld over 29 pakketten en verstopt tussen de bonen. De container kwam uit Ecuador. In de Rotterdamse haven worden geregeld grote partijen drugs onderschept. De meeste deelnemers aan de Europa-run zijn terug in Nederland. Halverwege de nacht staken de eerste teams uit Parijs de grens over bij Putten. De teams uit Hamburg kwamen Nederland gisteren al binnen bij Ter Apel. De Europa-run is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De deelnemers lopen in teamverband en halen geld op voor mensen met kanker. De Europa-run begon zaterdag en eindigt vanmiddag op de Rotterdamse Koolsingel. Het weer, de komende uren trekt de regen via het zuidoosten weg. Daarna veel bewolking, maar ook af en toe zon en het voor 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.